Zes uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Niemand heeft ooit opdracht gegeven om de Molukse treinkapers in de punt te doden. Dat zeggen twee mariniers die bij de bestorming van de gekaapte trein in 1977 betrokken waren. Ze deden hun verhaal aan de rechter. Nabestaanden van twee omgekomen Molukkers hebben een zaak aangespannen. Zij zeggen dat de kapers in koele bloeden zijn geëxecuteerd door de mariniers. In totaal worden elf mariniers gehoord. In Rotterdam is gisteravond een vrouw van 28 aangehouden... omdat ze op drie verkeersregelaars was ingereden. De vrouw negeerde eerder op de avond in Amsterdam... aanwijzingen van een eerste verkeersregelaar en reed hem aan. Twee collega's zagen dat en gaven haar iets verderop een stopteken. Ook dat negeerde ze, waarna ze op de twee inreed. Een van hen werd meters meegesleurd. De vrouw werd later gezien in Rotterdam, waar ze is opgepakt. Waarom ze de verkeersregelaars aanreed, is nog onduidelijk. Het is ook niet bekend hoe het met de gewonde verkeersregelaars gaat. De voormalige Amerikaanse politicus Anthony Weiner moet 21 maanden de cel in. De rechtbank in New York heeft hem veroordeeld voor het sturen van seksueel getinte berichten en foto's naar een meisje van 15. De 53-jarige Weiner kwam eerder al in opspraak door sexting. In 2011 trad hij af als lid van het congres toen naar buiten kwam dat hij pikante foto's naar verschillende vrouwen had gestuurd. Later kostte een nieuw schandaal hem zijn kandidatuur voor het burgemeesterschap van New York. Het Openbaar Ministerie heeft zes jaar cel geëist tegen een man die zich voordeed als arts. De man, Ron O. uit Tilburg, was sportmasseur en voerde inwendige onderzoeken uit bij vrouwen. Ook betaalde hij vrouwen om onderzoek bij hen te mogen doen. Hij bekende vandaag een groot deel van zijn daden, maar zegt dat het niet om de seksuele opwinding ging. Hij wilde mensen helpen en zoveel mogelijk geld geven. Het weer. Vanavond en vannacht droog. Morgen overdag begint de dag opnieuw grijs. Later op de dag is er steeds meer zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 20 graden. Woensdag een vrijwel droge dag met geregeld zon en maxima rond de 20 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad verloopt grotendeels normaal, maar er zijn een paar uitschieters. De A1 Amsterdam-Amersfoort. In de dagelijkse file bij Eembrugge is een ongeluk gebeurd. Anderhalf uur vertraging tussen Naar de Vesting en Eembrugge. Er staat 13 kilometer file. Op de A20 Gouda ook van Holland tussen Overschie en Vlaardingen West 7 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Andere files die er uitspringen. De A4 Amsterdam Den Haag. Een kwartier vertraging bij knooppunt Burgerveen. De A12 Utrecht Den Haag bij knooppunt Oude Rijn. In beide richtingen ongeveer een kwartier vertraging. En de A29 Rotterdam Bergen op Zoom. Na een ongeluk tussen het Vaanplein en de afrit Oud-Beierland langzaam rijden.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 Dat album is nu gearriveerd en dat viel ook wel te verwachten. De concerten hadden zo'n hoge productiewaarde dat ze wel moesten worden vastgelegd voor het nageslacht. Ik draai een drietal songs van dit dubbelalbum, waarvan Lubok or Leave It de eerste was en met Easy Silence en Sin Wagon completeer ik het trio songs.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 De zusjes uit Mobile, Alabama legden ieder afzonderlijk een indrukwekkend muzikaal parcours af, dat van mainstream country naar een persoonlijke stijl evolueerde. Het van de Lovin Brothers afkomstige Every Time You Leave is mijn favoriete track op dit album. Volgens mij komt de formatie Roadside Café uit Noorwegen. Dat er ook goede countrymuziek gemaakt wordt bewijzen ze met Romero's Café. Hot toast and black coffee, a cigarette or Small talk with a waitress, listening to the news. I read my mail, I wave farewell. It's a brand new day down at Romero's Cafe. Oh, solo mio plays on the stereo. It's such a romantic situation. That's why I keep my reservation down at Romero's Cafe. spaghetti and espresso, a cold beer on ice. Flirting with a waitress, you're staring in her eyes. I breathe a sigh, I say goodbye. Wishing I could stay down at Romero's Cafe. Oh, Solo Mio plays on a stereo. It's such a romantic situation. That's why I keep my reservation down at Romero's Cafe. bottle of wine, dancing with a waitress, wishing she was mine. She turns out the light, one kiss goodnight. She just made my day down at Romero's Cafe. Oh, Solo Mio plays on a stereo. It's such a romantic situation. That's why I keep my reservation down at Romero's Cafe. Oh, Solo Mio plays on a stereo.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 Campbell maakte er een optimistisch uptempo nummer van. En daarmee scoorde hij in 1975 zijn wereldhit. Hij stond er drie weken mee op de eerste plaats. Crossroads, nummer 1 country hit. these the the I know every crack in dirty sidewalks of where hustle's name game, and nice guys get washed away like the snow and the Surplus maakt voormalig Great Unknowns zangeres Becky Warren een opmerkelijk album. In twaalf songs beschrijft ze de verdrietige liefdesgeschiedenis van de getraumatiseerde veteraan Scott en zijn geliefde June. Geen bestaande karakters, maar wel een autobiografisch verhaal. In scherpe zinnen beschrijft Warren zonder oordeel de uitzichtloosheid van de oorlog, de woede uitbarstingen van Scott en zijn vlucht in de alcohol. Singing the Blues is een song geschreven door de Amerikaanse singer-songwriter Melvin Ansley. Hij schreef de song in 1954. De eerste die het opnam was de countryzanger Marty Robbins in het jaar daarop. Het nummer kwam pas in 1956 uit als single en werd een groot succes bij het eigen publiek van Robbins. Hij stond 13 weken op de eerste plaats in de country charts. De original van deze week. Well, I never felt singing the blues Cause I never thought that I'd ever lose your love you Why'd you do me this way? Well, I never felt more like crying all night Cause everything's wrong and nothing ain't right without you You got me singing the blues The moon and stars no longer shine the dream is gone, I thought. There's nothing left for me to do but cry over you. Well, I never felt more like running away. But why should I go? Cause I couldn't stay without you. You got me singing the blues. singing the blues Cause I never thought that I'd ever lose your love, dear Why'd you do me this way? Well, I never felt more like crying all night Cause everything's wrong and nothing ain't right without you You got me singing the blues The moon and stars no longer shine the dream is gone, I thought There's nothing left for me to do but cry over you. Well, I never felt more like running away. But why should I go? Cause I couldn't stay without you. You got me singing the blues. Eerder dit jaar overleed Greg Elman, medeoprichter van de Elman Brothers Band. Vlak voor zijn heengaan heeft Elman nog een album opgenomen dat deze maand postuum verschenen is. Het album heeft toepasselijk de naam Southern Blood meegekregen. Na de eerste luisterbeurt is al duidelijk dat Elman een werkelijk prachtige zwanenzang heeft afgeleverd. Een nummer als Black Muddy River van The Grateful Dead is Elman gewoon op het lijf geschreven. can't hear the song for the singer. I can't tell my pillow go. Je Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. In dit blok gaan we vandaag op bezoek in Mexico. Dat doen we met de Limburgse formatie Pinchitos Caliente, die Mexico Americano en Canción del Mariachi vertolken. Daartussendoor hoor je Connie Lee met haar versie van El de los Ojos Negros. soy mexicano, por destino soy americano. Yo soy de la raza de oro, yo soy México americano. Yo te comprendo el inglés, también te hablo el castellano. Yo soy de Zacatecas, Minnesota, de Tijuana, Nueva York. Los países son mi tierra, los defiendo con Dos idiomas y dos países, dos culturas de dos idiomas y dos países, dos culturas tengo yo. En mi suerte tengo orgullo, porque así lo manda Dios.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 Las mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Dando mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor, ay, mi morena de mi tocar guitarra, me gusta cantar el sol. Un mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Thank you. guitarra, me gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi Dit was het blokje Country uit eigen land. Als er al één storyteller en songwriter van onze generatie geen enkele introductie meer behoeft, dan is het wel Tom Russell. Door menigeen de beste songwriter van zijn generatie genoemd. Met zo'n 35 albums is zijn platenproductie veelzeggend. Folk Hotel is weer een typisch Russell-album geworden. In Leaving El Paso krijgt hij steun van Eliza Gilkison, Joel Gusman en Red Volkaart. close, my friend. We're leaving El Paso. All the Rio Grande's gone bone dry, and all the stories have been told. We're heading up north now, up the Jornada del Muerto, on the trail of the conquistadores toward the Santa Fe sun. Say goodbye to those Mexican women down at the H&H Car Wash Cafe. All they huevos sancheros and that red enchilada plate. Where the mountain lion walked in one day. So thirsty for water, they say. But the cops took him down inside the car wash front gate. So it's adios, my friends. We're leaving El Paso. All the Rio Grande's gone bone dry, and all the stories have been told. We're hooking it up north now, up the Jornada del Muerto following the conquistadors to the celebration. Hey, you remember that old cowboy song about Rose's Cantina? Around the jukebox of roses, we sang it loud, we sang it long. El Cristo Rey, where the cowboy rode down to his fate to die in the arms of Felina. Man, that was a hell of a song. So it's adios, my friends. We're leaving El Paso. All the Rio Grande's gone bone dry, and all the stories have been told. now Jornada del Muerto on the trail of the conquistador toward the Santa Fe sun following the dry old Rio Bravo toward the Santa Fe sun Color of a Cloudy Day is een cover van Jason Isbell. Het album Not Dark Yet mag gerust tot een van de betere albums van dit jaar worden gerekend. Als het gaat om de muziekstijl die Shelby Lynn en Alison Moore vertegenwoordigen. Hierbij zijn de vocalen van deze zussen toch van grote meerwaarde. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Heading Home zingt Randy Allen. Ik ben echter nog lang niet op weg naar huis, want ik ga er nog heerlijk een uurtje country aan vastplakken. Zometeen nog een uur country. I was a young man when I set out on my own Kissing mama and hugging my dog gives and mama says I can really make it sing. Just one shot, man, that's all I need. I'm headed back home where it all that wasn't part of the plan. But it sure feels good to be back home again. Got a show tonight in San Antonio. It's been a roller coaster ride from day one. I played the rhyming with Kenny and Straight, even the legends at the Bluebird Cafe. Then I got on the bottle, couldn't leave it alone. Along came Kim, man, I think she's the one. Mama, she helps me kick this habit every day. Yeah, she's my baby and my saving grace. I'm headed back been to get where you're at.